Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De FNV wil dat de inspectie ingrijpt bij de overslagbedrijven van Stijnweg Handelsveem in Moerdijk en Rotterdam. Daar zijn de afgelopen twee jaar vier werknemers omgekomen bij een ongeluk op het werk. En gisteren overleed weer een man aan verwondingen na een ongeluk. Drie advocaten hebben aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim door het Openbaar Ministerie of door de Nationale Politie. Het Parool heeft woensdag gegevens gepubliceerd uit verklaringen van de kroongetuigen in het liquidatieproces. Volgens de advocaten van drie verdachten in het onderzoek naar de groep rond Ridouan T. kunnen die alleen van het OM of de recherche afkomstig zijn. Minister Grapperhaus komt met een campagne om minderjarige meisjes die op internet hulp zoeken voor eetproblemen te waarschuwen voor mannelijke coaches met verkeerde bedoelingen. Die mannen bieden zich aan als coach, maar zijn uit op seks. Minister van Sociale Zaken Koolmees wil opnieuw onderhandelen over een pensioenakkoord. Vorig jaar liepen de onderhandelingen stuk. De vakbonden vonden dat het kabinet niet genoeg deed om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Vakbond FNV wil wel weer met de minister in gesprek. In Soedan heeft het leger acties aangekondigd tegen demonstranten voor een burgerregering, die al weken duren. Ook is de Arabische nieuwszender Al Jazeera verboden. De militairen zetten vorige maand dictator Bashir af. Er zou een overgangsraad komen, maar de militairen lijken nu toch op de macht uit. En Colombiaan Chavez heeft de 19e etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Ecuadoriaan Carapaz houdt de leiding. Hoogst geplaatste Nederlander is nog steeds Bauke Mollema op de vijfde plaats.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 So I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class spankers into my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Pay to keep boiling me. Cause the party too hot up in MIA, but we partying every day, baby. To the party. Baby. Partying every day. Come to the party, night will last forever. come on. Come on. We're just gonna call it fiesta. <laughs> special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. And wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio.